Drie uur. Freddy van Tijn met het No-Man vrijgelaten die gisteren met zijn auto inreed op voetgangers bij het Natural History Museum. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijden, maar hij hoeft niet langer vast te zitten. Volgens de politie was het geen terreurdaad. Elf mensen raakten gewond toen de man van 47 op hen inreed. De meeste gewonden hebben het ziekenhuis alweer verlaten. De Australische politie heeft bij het infiltreren van een groot kinderpornoforum zelf ook kinderporno online gezet. Volgens de politie was dat nodig om in nauw contact met de daders te komen. Een jaar lang had de Australische politie het forum in handen. Agenten volgden pedofielen die afbeeldingen en video's van misbruik uitwisselden. Ongeveer 90 gebruikers zijn geïdentificeerd. Over de hele wereld lopen nog onderzoeken. Of er kinderen zijn gered is niet duidelijk. Turkse militaire voertuigen zijn de Syrische provincie Idlib binnengereden. En daarbij is over en weer geschoten tussen het Turkse leger en jihadisten, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De militairen zouden worden gesteund door het Vrije Syrische leger. De actie van het Turkse leger werd gisteren al aangekondigd door de Turkse president Erdogan. Door een staking van Franse luchtverkeersleiders heeft Transavia acht vluchten geannuleerd. De Fransen leggen dinsdag het werk neer. De passagiers die door die actie zijn gedupeerd zijn vanochtend geïnformeerd. KLM zegt voorlopig geen vluchten af, maar een woordvoerder sluit niet uit dat de situatie snel verandert. De vakbonden in Frankrijk hebben 5,5 miljoen mensen opgeroepen dinsdag te staken uit protest tegen een aangekondigde arbeidswet. President Macron wil de werkloosheid aanpakken door een aantal vergaande maatregelen, zoals ontslagvergoedingen verlagen en ontslagprocedures vereenvoudigen. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het zuiden mogelijk een bui. Verder af en toe zon, het wordt een graad of 15. Morgen en dinsdag bewolkt en regenachtig. Later in de week wordt het minder wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate van de ANWB. Al de hele dag veel files rond Haarlem en Amsterdam door ongelukken op de A9 en de A10. Dit zijn de files die nu veel vertraging geven. De A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid, 20 minuten extra. De A9 ook maar amstelveen is dicht tussen Akersloot en Knoopend Beverwijk. En bij het Rotterpolderplein is weer een rijstrook open voor het ingesloten verkeer. Mensen die omrijden via de A10 Noord komen ook in de file tussen het Koenplein en Zeeburg 9 kilometer. En dus de drukte op de A8 die ik al noemde. De A22 Beverwijk-Velsen staat vast bij IJmuiden. En alle lokale wegen rond IJmuiden zijn ook zo'n beetje vastgelopen.